Clemens Peters met het NOS Journaal. Ongebeelden, dat zegt een topambtenaar in de Volkskrant. Het gaat om asielzoekers die in Turkije in een vluchtelingenkamp zitten... en die voorgedragen worden om naar Nederland door te reizen. Een reden voor afwijzing is bijvoorbeeld de weigering om man en vrouw als gelijkwaardig te zien. Universiteiten moeten hun tarieven voor buitenlandse studenten en mensen die een tweede studie volgen beter uitleggen, vindt het interstedelijk studentenoverleg. Die tarieven zijn veel hoger dan het gewone collegegeld en verschillen bovendien behoorlijk per universiteit. Zo kost een studie geesteswetenschappen in Tilburg 5100 euro en in Leiden maar liefst 9700 euro. De universiteiten zeggen dat het lastig is om te bepalen hoeveel een studie precies kost. Er komen steeds meer toeristen naar Nederland en ze geven ook steeds meer uit. Vorig jaar spendeerden buitenlandse toeristen bijna 30 miljard euro in Nederland. Dat is een stijging van meer dan 10 procent. In totaal ging er vorig jaar in de toeristenbranche meer dan 80 miljard euro om. Er werken meer dan 750.000 mensen in de sector, vaak in deeltijd. Voor de kust van Mexico zijn honderden zeeschildpadden doodgevonden. Ze zaten verstrikt in visnetten en waren waarschijnlijk gestikt. Veel dieren waren al aan het ontbinden toen ze door de vissers werden gevonden. Waarom er zoveel dieren tegelijk zijn komen vast te zitten is onduidelijk. Het aantal doden van de orkaan Maria op Puerto Rico is elf maanden na dato flink opgeschroefd van nog geen 100 naar bijna 3000. Onderzoekers hebben nu ook de slachtoffers meegeteld die zijn gevallen na de orkaan toen het land maanden zonder stroom zat. Onder hen hartpatiënten en mensen die afhankelijk waren van een nierdialyseapparaat weer. Vanuit het westen en zuidwesten komt de regen het land in.